slalom. Nooit eerder won een Nederlander een Olympische medaille op een sneeuwnummer. Andere Nederlanders hadden minder succes. Bij het schaatsen werden zowel de mannen als de vrouwen verslagen bij de achtervolging. De mannen maken nog wel kans op het brons. En bij het shorttrekken werden Niels Kersthold op de 500 meter en Anita van Doren op de 1000 meter uitgeschakeld, allebei in de kwartfinale. In Melik in Limburg zijn twee overvallers de woning van een bankdirecteur binnengedrongen. Onder bedreiging van een vuurwapen moest de directeur in zijn eigen auto samen met de daders naar een bank rijden. Zijn vrouw werd vastgebonden achtergelaten. De directeur werd gedwongen om een onbekend geldbedrag uit de bankkluis te halen. Hij is samen met de overvallers weer terug naar huis gereden en ze zijn vervolgens met het geld gevlucht. De bankdirecteur en zijn vrouw zijn volgens de Limburgse politie niet gewond geraakt. De Italiaanse autoriteiten zeggen dat ze de olievlek in de rivier de Po onder controle hebben. Zeker 90% van de olie zou zijn opgevangen door speciale barrières. Afgelopen dinsdag stroomde uit een raffinaderij bij Milaan meer dan een miljoen liter olie in het water, waarschijnlijk door sabotage. De Colombiaanse president Uribe mag zichzelf over drie maanden niet opnieuw verkiesbaar stellen. Hij wilde met een referendum de grondwet veranderen om een derde termijn mogelijk te maken. Maar het constitutionele hof heeft dat afgewezen. Uribe is al acht jaar president. In 2006 liet hij de grondwet veranderen om een tweede termijn mogelijk te maken. In Limburg is op de A76 bij Spouwbeek een man doodgereden. Volgens de politie stak de 29-jarige man de snelweg over... en kon een automobilist hem niet meer ontwijken.